Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal heeft zijn thuiswedstrijd tegen Turkije... in de kwalificatie voor het EK van volgend jaar gelijk gespeeld. Het werd in de Amsterdam Arena 1-1. Turkije kwam in de 37e minuut op voorsprong door een doelpunt van Yilmaz. In blessuretijd schoot Snijder via het lichaam van Huntelaar raak. Door het gelijkspel blijft Nederland in groep A derde... met 7 punten uit 5 wedstrijden. Tsjechië staat bovenaan met 13 punten. Andreas Lubitsch, de co-piloot van het gecrashte German Wings-toestel... was ook onder behandeling voor oogproblemen. De klachten waren mogelijk zo ernstig dat zijn toekomst als piloot op het spel stond. Dat meldde bronnen aan de New York Times. Eerder werd al bekend dat Lubitsch psychische problemen had. Een 26-jarige stewardess, naar eigen zeggen de ex-vriendin van Lubitsch... vertelde de Duitse krant Bild dat de co-piloot rondliep met het idee... om een spectaculair gebaar te maken waardoor iedereen zich zou herinneren wie hij was. In Syrië hebben strijders van Al-Nusra de stad Idlib in handen gekregen. Al-Nusra is gelieerd aan Al-Qaeda. De Syrische regering maakte tot dusver de dienst uit in de stad. De strijd gaat door, want het leger probeert de strijders de stad uit te drijven. In Idlib wonen zo'n 100.000 mensen. De stad ligt vlakbij de belangrijke doorgaande weg van Damascus en Aleppo. Bij zo'n 140 gebouwen, kerken en molens in Nederland is vanavond tussen half negen en half tien het licht uitgegaan. Dat gebeurde in het kader van Earth Hour, een actie waarbij wereldwijd een uur lang wordt stilgestaan bij de klimaatverandering. Het is een initiatief van het Wereld Natuurfonds in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Ook particulieren maakten het thuis donker. De klok gaat de komende nacht een uur vooruit. Dat gebeurt om twee uur. Daardoor wordt de nacht een uur korter, maar blijft het vanaf nu s'avonds een uur langer licht. De zomertijd geldt in alle landen van de Europese Unie en ook in de meeste andere Europese landen. Het weer, af en toe regen. Morgen regent het een groot deel van de dag en waait het stevig. Langs de westkust stormachtig.